Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Vlaamse radicaal-rechtse partij Vlaams Belang wil zich aansluiten bij de nieuwe Europese politieke fractie Patriotten voor Europa. Volgens Vlaams Belang past de partij goed bij de rechtse beweging, die mede werd opgericht door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Vrijdag werd al bekend dat ook PVV zich aansluit bij de alliantie. Patriotten voor Europa werd een week geleden opgericht... en lijkt nu met Vlaams Belang genoeg steun te hebben om ook formeel een fractie te kunnen vormen in het Europees Parlement. Op een verjaardagsfeestje in de Amerikaanse staat Kentucky zijn vier mensen doodgeschoten. Drie mensen raakten gewond, maar zijn wel buiten levensgevaar. De vermoedelijke schutter is een man van 21. De man was een bekende van de slachtoffers, maar hij zou niet gast zijn geweest op het feestje. Volgens de politie sloeg hij na de schietpartij op de vlucht en heeft hij zichzelf doodgeschoten tijdens een achtervolging. De omgekomen slachtoffers waren tussen de 19 en 44 jaar oud. Op veel plekken in het land is de winst van Nederland gevierd. Op pleinen waar de wedstrijd op een groot scherm te zien was... gingen duizenden supporters uit hun dak. In de Schilderswijk in Den Haag sloeg de sfeer wel om bij sommige groepen. De ME werd daar bekogeld met zwaar vuurwerk. In andere plaatsen werd ook vuurwerk afgestoken. In Nune vloog een vuurpijl in de dakgoot van een huis waarna brand ontstond. De brandweer had het vuur snel onder controle. In Berlijn werd ook gefeest door oranje supporters. Daar waren een aantal relletjes met Turkse fans. In Leusden is een poedel vanmorgen aangevallen door een wolf. De hond werd aan de lijn uitgelaten toen de wolf het dier greep en meenam. Het gaat voor zover bekend om de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf... sinds de wolf weer terug is in Nederland. Het weer, het is wisselend bewolkt met op sommige plekken een bui. Het koelt vannacht, vannacht af naar een graad of 10. De ochtend start droog en zonnig, maar in de middag is er in het midden van het land kans op regen en onweer.